uur. Schreurs met het CNW Journaal. Minister Wiebes heeft nog eens herhaald dat de schade door de aardbevingen in Groningen snel moet worden afgehandeld. Volgens hem mag het geen maanden meer gaan duren. Wiebes reageert op kritiek van de nationale ombudsman. Die noemt het onaanvaardbaar dat de afwikkeling van de aardbevingsschade nog steeds niet goed is geregeld. Wiebes is het met hem eens en zegt dat hij zelf misschien minder mild had gereageerd dan veel Groningers... als hij tien maanden moest wachten op afhandeling van een schadeclaim. President Trump ontkent dat hij de term shithole countries heeft gebruikt... in een bijeenkomst over immigratie. Volgens Amerikaanse media heeft hij die uitdrukking gebruikt voor landen... die hij beschouwt als afvoerputjes, zoals Haiti, El Salvador en Afrikaanse landen. Daarop reageerde de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN woedend. Een woordvoerder noemt de uitspraken racistisch. Venezuela houdt de grens met Aruba, Curaçao en Bonaire nog zeker drie dagen dicht. President Maduro legde vorige week het vlieg- en scheepvaartverkeer stil... omdat de eilanden te weinig zouden doen tegen smokkelaars... die grondstoffen en voedsel uit Venezuela wegsluizen. Vandaag zou een overleg beginnen tussen Venezuela en het Nederlands Koninkrijk. Of dat doorgaat is onduidelijk. In een yogastudio in Scheveningen is een, een gesneden lichaam van een vrouw gevonden. Dat meldt Omroep West. De politie wil in het belang van het onderzoek niet bevestigen in welke staat het lichaam is gevonden. Een man van 40 uit Den Haag is opgepakt omdat hij mogelijk betrokken is bij de dood van de vrouw. Wat er precies is gebeurd in de yogastudio is nog onduidelijk. Het weer vanmiddag kan lokaal nog motregen vallen. Later wordt het overal droog, het is een graad of 5. Morgen is het droog en breekt vanuit het zuiden de zon vaker door. Het wordt 4 tot 7 graden. Zondag schijnt de zon nog vaker. Dit was het NOS Short. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 5 kilometer. De vertraging is maar 5 minuten. Op de A20-hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer en 10 minuten oponthoud door een ongeluk.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 Moutschreurs met het NOS Journaal. Minister Wiebes heeft nog eens herhaald dat de schade door de aardbevingen in Groningen snel moet worden afgehandeld. Volgens hem mag het geen maanden meer gaan duren. Wiebes reageert op kritiek van de nationale ombudsman. Die noemt het onaanvaardbaar dat de afwikkeling van de aardbevingsschade nog steeds niet goed is geregeld. Wiebes is het met hem eens en zegt dat hij zelf misschien minder mild had gereageerd dan veel Groningers als hij tien maanden moest wachten op afhandeling van een schadeclaim. President Trump ontkent dat hij de term shithole countries heeft gebruikt in een bijeenkomst over immigratie. Volgens Amerikaanse media heeft hij die uitdrukking gebruikt voor landen die hij beschouwt als afvoerputjes, zoals Haiti, El Salvador en Afrikaanse landen. Daarop reageerde de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN woedend. Een woordvoerder noemt de uitspraken racistisch. Venezuela houdt de grens met Aruba, Curaçao en Bonaire nog zeker drie dagen dicht. President Maduro legde vorige week het vlieg- en scheepvaartverkeer stil... omdat de eilanden te weinig zouden doen tegen smokkelaars... die grondstoffen en voedsel uit Venezuela wegsluizen. Vandaag zou een overleg beginnen tussen Venezuela en het Nederlands Koninkrijk. Of dat doorgaat is onduidelijk. In een yogastudio in Scheveningen is een, een gesneden lichaam van een vrouw gevonden. Dat meldt Omroep West. De politie wil in het belang van het onderzoek niet bevestigen in welke staat het lichaam is gevonden. Een man van 40 uit Den Haag is opgepakt omdat hij mogelijk betrokken is bij de dood van de vrouw. Wat er precies is gebeurd in de yogastudio is nog onduidelijk. Het weer vanmiddag kan lokaal nog motregen vallen. Later wordt het overal droog, het is een graad of 5. Morgen is het droog en breekt vanuit het zuiden de zon vaker door. Het wordt 4 tot 7 graden. Zondag schijnt de zon nog vaker. Dit was het NOS Show. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 5 kilometer. De vertraging is maar 5 minuten. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en knooppunt plein 4 kilometer en 10 minuten oponthoud door een ongeluk.